Het is ook even wennen voor Wilders, want hij is gewend om de kabinetsplannen aan te vallen, vertelt correspondent Xander van der Wulp. En nu stond hij ineens eh, in de verdediging. Hij stond uit te leggen dat je niet zomaar alles kan bereiken wat je eh, dat sommige dingen moeilijk te regelen zijn door bestaande wetten, et cetera. Dat alles ook geld kost, dat je daar rekening mee moet houden. Kortom, het leek wel een ander mens. En het debat is nog steeds bezig. Het ging zojuist weer even over de kritiek op de plannen om een asielcrisis uit te roepen. Een strenge maatregel vindt de oppositie... waarbij het kabinet geen toestemming meer hoeft te vragen aan de Tweede Kamer. Op dit moment is Nicolien van Vroonhoven aan het woord in de Tweede Kamer. Dat is de vervanger van Pieter Omtzigt eh, bij NSC. Zij eh, zei vlak voor deze uitzending... we zullen strenge maatregelen moeten nemen op het gebied van asiel... maar de rode de lijnen van de wet, die staan wat ons betreft als een huis. Het aantal doden door de explosies vandaag in Libanon is opgelopen naar 14. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt toen walkie-talkies van Hezbollah ontploften. Gisteren vielen door exploderende piepers 12 doden en raakten bijna 3000 mensen gewond. De walkie-talkies en de piepers zouden door Hezbollah tegelijk zijn gekocht. In Bennebroek in Noord-Holland is vanmiddag een fietser overleden nadat ze werd aangereden door een bus. Een ooggetuige zegt tegen NH Nieuws dat het om een jong meisje gaat. De politie wil nog niet zeggen over wie er is doodgereden. Ze zeggen alleen dat het een wat jonger persoon was. En een Siamese tweeling uit Pakistan is in Turkije succesvol van elkaar gescheiden. De baby's Minal en Mira zaten met hun hoofden aan elkaar vast. Ze deelden vitale bloedvaten en weefsel in hun brein. Voor de scheiding waren meerdere operaties nodig. De laatste duurde 14 uur. Die werd al in juli uitgevoerd, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgende week zullen de meisjes vanuit Turkije terugkeren naar Pakistan. Het weer dan vanavond en vannacht droog. Morgen eerst heel veel zon, later in de middag kans op een bui. En dan ongeveer 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog te melden in Noord-Holland. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knoop het Watergraafsmeer staat 2 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A10 Noord richting Zaandam. De hoogte van Durgedam is een auto met pech.